Hij vindt dat er te veel studenten zijn die niks krijgen voor hun stage. De onderwijsminister vindt dat elke student betaald moet worden. Deze mbo-studenten lopen stage en zouden daar graag wat meer geld voor willen. Ik loop stage bij een eh, kinderopvang. Dat doen we van eh, 8 tot 3. Dat doen we dan twee dagen in de week. Is een hele leuke stageplek, hele lieve eh, collega's ook. En krijg je daar ook een beetje geld voor? Ja, dat eh, is allemaal, eh, krijg gewoon een vergoeding voor. hoeveel is het? 80 per maand. Ja, ik krijg stagevergoeding. Niet heel veel dus, nee. ik krijg ongeveer 77 euro per maand. Waar wij krijgen helaas geen stagevergoeding. Ik vind het niet heel erg. Ik doe het gewoon met plezier. Als het een andere stageplek was, zou ik wel echt jammer vinden. Maar hier doe ik het gewoon met plezier, ja. En nu is het zo dat, nou ja, dat je als mbo-student soms nog minder geld krijgt dan als hbo-student. Wat vind je van die verschillen? vind ik niet eerlijk eigenlijk. Ik weet dat zij het moeilijker hebben op hoger niveau, maar wij hebben het ook best wel moeilijk. Ik vind dat het echt helemaal nergens op slaat, want ik vind gewoon dat iedereen gelijk bedrag hoort te krijgen. Ondanks dat jij misschien een hoger niveau doet, het blijft wel stage. Misschien werken wij meer dan hun. Alleen zij doen meer theorie en wij doen meer praktijk, denk ik. Ook wil de minister duidelijkere afspraken over werkzaamheden, begeleiding en het aanpakken van stagediscriminatie. De Britse politie heeft drie mannen opgepakt die mogelijk iets te maken hebben met de dood van vijf migranten. Die verdronken gisteren toen ze probeerden het kanaal over te steken tussen Frankrijk en Engeland. De opgepakte mannen zouden de overtocht mogelijk hebben gemaakt. Bij de oversteek probeerden dik honderd migranten Groot-Brittannië te bereiken en verwarring in een dierentuin in Japan. Na zeven jaar zijn ze er daarachter gekomen dat een van hun mannelijke nijlpaarden eigenlijk een vrouwtje is. Op de website van de dierentuin staat dat Gen Chen zich anders gedroeg dan de meeste mannetjes. En dat er geen geslachtsdelen te zien waren. En uit een DNA-test bleek dat Gen Chen inderdaad een vrouwtje is. Dan nog het weer. Het, is, eh, het droogt eindelijk een beetje op. Dat blijft vanavond ook zo. Dan is er ook nog wat zon. Maar berg je paraplu nog maar even niet op. Want morgen wordt het een dag met opnieuw veel regen en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste vertraging is er voor het verkeer rond Amsterdam en Alkmaar. Er staan veel files die zo'n 5 minuten oponthoud opleveren, maar er zijn een paar uitschieters. Zoals de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar sta je 20 minuten in de file tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de A7 bij Purmerend rijdt het langzaam van Zaanstad naar Horen.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 Had to tell her I was stuck in some brand new business I was all tied up. Told the girl I was late, I had to rhyme. I gotta be backstage at a quarter past nine. Telling me to change my mind. She like Britney Spears, baby, hit me one more time. I can't be late, the girl's taking up my time. Had To hit her with the line. boy hands up for Detroit, a lovely city. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De parlementaire enquêtecommissie die onderzoek gaat doen naar de aanpak van de coronacrisis... hoopt eind 2026 klaar te zijn. Na dossieronderzoek en besloten gesprekken beginnen eind volgend jaar de openbare verhoren, zei voorzitter De Kort. Dit jaar zijn al 42 minderjarigen opgepakt. Die worden verdacht van het plaatsen van een explosief bij een huis. Of die dat hebben geprobeerd. De jongste was 11. Ze worden vaak geworven via Snapchat en andere sociale media. Elf organisaties slepen de Nederlandse staat voor de rechter vanwege PFAS-vervuiling. Volgens hen houdt de staat zich niet aan haar zorgplicht. En moet de overheid ervoor zorgen dat vervuiling met PFAS wordt opgeruimd. Het weer van tijd tot tijd buien. Het is een graad of 10. Morgen regenachtig en ook dan 10 graden. ZFM. can by the time the damage done. We think about the years to come and wonder. People ask why. When God much left of me. What you get is what you see. Is it worth the energy? I leave it up.